Kesteren met het NOS-journaal. De actie Wij eisen de nacht op laat vrouwen veilig thuiskomen... heeft tot nu toe meer dan 240.000 euro opgehaald. De initiatiefnemer wil dat de slogan overal in Nederland te zien is... onder meer op digitale snelwegmasten en schermen in steden en dorpen. Maar ze wil het geld ook gebruiken om hulp te bieden... en de veiligheid van vrouwen te verbeteren. Ze verwacht dat de boodschap Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen... vanmiddag al voor het eerst te zien is. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het Israëlische leger een medewerker heeft vrijgelaten... die meer dan vier weken gevangen werd gehouden. Hij werd vorige maand samen met een collega opgepakt... na een aanval op een verblijf van de WHO. De collega kwam snel weer vrij. Het is onduidelijk waarom de nu vrijgelaten man zo lang is vastgehouden door Israël. Dat heeft voor zover bekend nog niet gereageerd. WHO-topman Tedros is opgelucht door de vrijlating... Hij deelde opnieuw zijn oproep om medewerkers van de WHO en hulpverleners te beschermen en niet als doelwit te zien. In twee weken zijn zo'n 50 meldingen binnengekomen van misstanden bij Jeugdbescherming Noord. Lokale politici kwamen twee weken geleden met een meldpunt. De inspectie concludeert dat de hulp ondermaats is... en dat kinderen en jongeren niet altijd de goede hulp krijgen. Bij Jeugdbescherming Noord komen jaarlijks duizend gezinnen uit Groningen en Drenthe. De organisatie erkent dat het beter moet... Er is een herstelplan gemaakt en dat is vooral het gericht op het aannemen van extra mensen. De Nederlandse eh, volleybalsters hebben de tweede groepswedstrijd op het WK in Thailand gewonnen. Ze wonnen in drie sets met gemak van Egypte. Met de overwinning is Oranje vrijwel zeker van een plaats in de achtste finales. De volleybalsters wonnen eerder deze week de eerste groepswedstrijd van Zweden met 3-2. Het weer op de meeste plaatsen is het droog met wat zon, af en toe een wolkje. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... verkroop het Watergaasmeer een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar verkroop het Velsen 10 minuten.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 It's a good life. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Oh, what we're living in. Let me tell And it's a world that can eat at all. When things are big should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us?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 One move for just one talk that geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. my heat and I need you to push it right back. Baby, show me, show me. that you to use on me? And Now we going, going nothing but shoes on me.